Twee uur. Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. De politie heeft tientallen automobilisten een bekeuring gegeven... omdat ze foto's maakten van een ongeluk op de A58 bij Etteleur. Gisteren reed daar een vrachtauto door de middenvangrail... en kwam op zijn zijkant terecht. De rijstroken waren geblokkeerd en auto's moesten er over de vluchtstrook langs. Volgens de politie maakten zeker 45 bestuurders... foto- of filmopnamen van het ongeluk bij Etteleur. En die krijgen nu dus een bekeuring. De gemeente Zaanstad hanteert strenge veiligheidsregels... voor de landelijke Sinterklaasintocht op 17 november. Het gebied waar het evenement plaatsvindt... is alleen via toegangspoorten toegankelijk. Jassen en tassen worden gecontroleerd. Wie wil demonstreren moet dat uiterlijk 72 uur van tevoren melden... zegt de gemeente op de website. Vorig jaar probeerden anti-Zwarte Piet-betogers... de landelijke intocht in Dokkum te gaan. Voorstanders van Zwarte Piet blokkeerden toen de snelweg om hen tegen te houden... Zaanstad is in gesprek met zeker tien organisaties... die tijdens de Sinterklaasintocht willen demonstreren. Bij invallen in Hengelo en Enschede heeft de politie een grote hoeveelheid wapens gevonden. Daaronder waren automatische wapens en een raketwerper met raketten. De politie vermoedt dat de wapens te maken hebben met een reeks incidenten vorig jaar. In Enschede werd een Turkse kapper overgoten met benzine en in brand gestoken. In de stad werden panden beschoten en in Gronau, net over de grens, was een liquidatiepoging. Bij de invallen in Hengelo en Enschede zijn twee mensen aangehouden. Bij een woningbrand in Norg in Drenthe is iemand om het leven gekomen. De brand brak in de loop van de avond uit op de bovenverdieping. De brandweer sloeg de ramen van de woonkamer in om binnen te komen. Over de identiteit van het slachtoffer en de oorzaak van de brand in Norg is nog niets bekend. Het weer, vannacht kans op mistbanken. In het oosten van het land ligt de vorst. Overdag veel zon en het wordt ongeveer 11 graden.